Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bewoners van zeker 25 woningen in Charloes in Rotterdam... kunnen deze nacht niet thuis slapen na de explosie van de afgelopen avond. Hun huizen zijn te erg beschadigd geraakt. Ze zijn daarom ondergebracht in een sporthal. De ontploffing was in een auto in een garagebox. Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak was. Er is zeker één gewonde gevallen. Na de explosie ontstond er brand in verschillende panden... In de omgeving sprongen de ramen van tientallen gebouwen. In het woonblok van de ontploffing was ook een vuurwerkopslag. Het vuurwerk is daar uit voorzorg weggehaald. Vijf mensen in de Verenigde Staten zijn gearresteerd... na de vondst van zes lichamen in een woestijn in Californië vorige week. Lichamen lagen in een afgelegen deel op ongeveer anderhalf uur rijden van Los Angeles. De slachtoffers hadden kogelwonden. Vier van hen waren verbrand. De politie vond ook twee voertuigen. Waarschijnlijk ging aan de moordpartij een ruzie over cannabis vooraf. De vijf verdachten zijn mannen tussen de 24 en 34 jaar oud. Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden... is de afgelopen avond een vrouw op leeftijd om het leven gekomen. Het vuur ontstond om iets voor tien uur in de Paulien de Haanstraat in de wijk Stevenshof. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Andere appartementen in het gebouw werden ontruimd... en gecontroleerd op roet- en stankoverlast. En daarna mochten de bewoners weer terug naar huis. In een baai van de Australische stad Sydney is een zwemmer aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Ze sprong vanaf een privéstijger in het water en na 20 meter zwemmen viel het dier haar aan. De vrouw is met beenwonden naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel, zeggen lokale autoriteiten. Vermoedelijk ging het om een stierhaai. Zulke haaien worden in deze periode vaker gezien in de warme kustwateren. Dan het weer. Er zijn wolkenvelden, maar het blijft deze nacht droog.